Een gemeente in berggebied op Puerto Rico heeft nog helemaal geen stroom. Orkaan Maria raasde eind september met windsnelheden tot 250 km per uur over het eiland en richtte daar een ravage aan. Er vielen tientallen doden. Het Amerikaanse leger zei eerder al dat het elektriciteitsnet op Puerto Rico waarschijnlijk pas in mei weer helemaal is hersteld. De Verkeersinformatiedienst adviseert Nederlanders die op wintersport zijn in de Franse Alpen pas morgenmiddag de weg op te gaan. In het gebied gaat het vannacht flink sneeuwen. Er kan 30 centimeter vallen en op hogere plaatsen zelfs een halve meter. De Franse Weerdienst heeft code oranje afgegeven. Waarschijnlijk worden meerdere wegen afgesloten. Vooral in de buurt van Val Thorens verwachten ze veel problemen. In het skioord zitten altijd veel Nederlanders. Aldi roept klanten op om kipfiletstukjes terug te brengen naar de winkel. Het vlees is mogelijk besmet met de listeria-bacterie... die gevaarlijk kan zijn voor mensen met een verzwakt afweersysteem. Het gaat om de kipfilet met de smaken classic, kruiden en pikant. In Nederland worden elk jaar ongeveer 60 mensen ziek van de listeria-bacterie. en deel van hen overleeft dat niet. En op het WK darts in Londen heeft ook Phil Taylor de halve finale bereikt. De 16-voudig wereldkampioen won met 5-3 van Gary Anderson. Eerder vanavond bereikte Michael van Gerwen ook al de halve eindstrijd. De regerend wereldkampioen versloeg Raymond van Barneveld met 5-4. Van Gerwen moet het in de halve finale opnemen tegen de Brit Rob Cross. Taylor speelt tegen de verrassing van dit toernooi qualifier Jamie Lewis. Het weer, vannacht regen bij een graad of 6.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 one day